spoedige start. Freddy van met het NOS-journaal. Volgens hem zet de regering van Assad aan tot de moord op burgers en voert die ook uit. Kerry uit is een kritiek op een persconferentie in Washington. Volgens hem is er geen enkele rechtvaardiging voor de aanvallen op burgers. De minister zei verder dat een konvooi met gewonden waarschijnlijk is beschoten door het Syrische leger of bondgenoten. Intussen doen de Verenigde Staten er alles aan om mensenlevens in Syrië te redden, zei Kerry. Hij wil dat er corridors komen waardoor inwoners en strijders het oosten van Aleppo veilig kunnen verlaten. Kerry pleitte ook voor een langdurig bestand in Aleppo. Facebook gaat maatregelen nemen tegen de verspreiding van nepnieuws. Het platform gaat met zogenoemde feitencheckers werken... om serieuze nieuwsberichten van leugens te scheiden. Ook wordt het gemakkelijker om nepnieuws te rapporteren. Als een bericht als nep wordt gekwalificeerd, wordt het bericht niet offline gehaald, maar krijgt het de kwalificatie betwist. Volgens de Amerikaanse verkiezingscampagne, tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne dook geregeld nepnieuws op. Nieuws dat op geen enkele manier was gecheckt of te bewijzen was in Amsterdam is een waardetransport overvallen, maar de politie wil nog niet zeggen waar dat is gebeurd en of er iets is buitgemaakt. Ook kan de politie nog niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Het busje van het waardetransport is in Amsterdam Nieuw-West gevonden, uitgebrand. De bestuurder en de bijrijder zijn ongedeerd. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, maar dat is dan vooral in het noorden. De temperatuur daalt tot 4 en tot 1 graad. Aan de grond is vorst mogelijk. Morgen lost de mist langzaam op, maar er kan wel wat lage bewolking blijven hangen. In de middag is er af en toe zon, maar op veel plaatsen blijft het grijs.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 Ja, Louis heeft natuurlijk ook een achternaam, maar dat kan ik niet uitspreken. Dan daarna hebben we I Heard It Was Christmas Day van Tom Caulfield... En ehm, ja, dat zijn de aftrappertjes van dit eh, programma Peaceful Radio. Je kunt het natuurlijk allemaal meelezen via www.peacefulradio.info. En daar vind je al onze artiesten, onze vrienden van de kerst. Volgende week natuurlijk een, eh, alleen maar een kerstprogramma van eh, kerstmuziek New Age, kerstmuziek door de jaren heen. Ehm, mijn naam is Benno of en Ik had me nog niet voorgesteld voor degene die er voor het aller, allereerste keer luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. myself and for everybody here at Peaceful Radio, we would like to wish everybody a thankful, a happy, and a safe holiday season. Merry Christmas. I'm Gurujas from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. away the chill. Bring us a the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. Then pass around the wassail bowl to warm us from the cold. We'll share a bowl of good wassail just as in days of old. Our voices come together to sing in harmony. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will marry me. Bring us a bowl of good wassail and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. So join us now and wassail. And bless this house and home. Bring us a bowl of good wassail and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will merry be. Bring us a bowl of good wassail, and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail, and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. is Abbeywood Records recording artist Henny Becker, wishing you, your family, and friends a happy and joyous holiday season. I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. I am Anaya, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.anayamusic.com. thank you wenst jullie allemaal fijne dagen.